8 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Turner Jury van Gelder spant een kort geding aan... om deelname aan de toestelfinale in de Olympische Spelen af te dwingen. Het kort geding dient vrijdag om kwart over elf. Het is nog maar de vraag of een rechtszaak zin heeft. Van Gelder is officieel teruggetrokken uit de finale op de ringen van komende maandag. En volgens de regels kan hij dan niet meer worden toegevoegd. Hij is vervangen door een Fransman. In België zijn bommeldingen binnengekomen op twee vluchten met bestemming luchthaven Zaventem bij Brussel. Volgens de Belgische federale politie waren de meldingen ernstig genoeg om maatregelen te nemen. Wat voor maatregelen is niet bekendgemaakt. De toestellen zijn volgens Belgische media inmiddels veilig geland. In twee steden in het zuidoosten van Turkije zijn aanslagen gepleegd. Daarbij zijn zeker vier doden en tientallen gewonden gevallen. De aanslagen zouden ongeveer tegelijkertijd hebben plaatsgevonden. Volgens de Turkse autoriteiten wordt de PKK met beide aanslagen in verband gebracht... en zijn de aanslagen bewust kort na elkaar gepleegd. De politie van de Amerikaanse stad Baltimore heeft jarenlang zwarten routinematig gediscrimineerd en illegaal vastgehouden. Dat blijkt uit een onderzoek naar aanleiding van de dood van een donkere man vorig jaar. De agenten in kwestie zouden inmiddels ontslagen zijn. En dressuur Amazone Adeline Cornelissen heeft haar eerste proef tijdens de Olympische Spelen niet kunnen voltooien. Ze verliet de ring voortijdig nadat haar paard Parsifal dienst weigerde. Het dier bleek niet fit, waardoor Cornelissen moest opgeven. Dat betekent dat Oranje voor de landenwedstrijd nog maar drie combinaties beschikt en dat alle scores tellen.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 But I lay so hard, I think I die. En met The Bed of Roses van Bon Jovi in akoestische versie dit keer. En dan zul je zeggen van god, eh, waarom, eh, waarom? Ja, waarom eigenlijk? Ja, waarom niet? Ik heb nu eh, verschillende thema's gedaan. rock, reggae, blues, ehm, disco, noem het maar op. En akoestisch eigenlijk niet. Terwijl de meeste nummers, voordat ze überhaupt gemaakt worden... Ik ga even wat aan dat gekraak doen. Moment. Zo, even een metertje naar achter. Klaar. Um, ik vind gewoon, ieder nummer wat gemaakt wordt... dat, eh, dat wordt eerst eh, gepingeld. En of dat nou bijvoorbeeld eh, een, een, nummer is in de metal scene of wat dan ook. het gebeurt er altijd akoestisch... voordat voor dat, ja, voor dat het eerste akkoord ontdekt is... En, en zo gaat het met deze muziek ook. Dus de komende twee uur hoor je alle nummers akoestisch, unplugged, zoals ze dat ook wel zeggen. Willem Bruist of verder, jawel. All right, this one, uh, this one's an old one. I'm sure some of you will be familiar with it. En uh, in één keer word ik uh, vergezeld door allemaal fans. Dag jongens. She's got smile that it seems to me reminds me of childhood. special place. If I stay too long, I probably Ja, Sweet Child of Mine. Jullie kennen het natuurlijk van Guns N' Roses. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, het eh, gitaarspel werd gedaan door Slash. En eh, de zanger dat was Miles Kennedy voor de insiders. En outsiders trouwens ook. Ik ben een beetje aan het zoeken geweest en uh, ik denk, ja, ik probeer er allerlei soorten muziek te vinden. En ook muziek wat je niet zo vaak op de radio hoort. Het liefst ja, aparte versies. En er is het akoestische gedeelte ook een onderdeel van. En uh, ja, ik heb een eh, verzoekjes, die komen nu al binnen. Er wordt nu al gevraagd, kunnen wij morgen bij die playlist van Spotify hebben? Jawel, als ik klaar ben. Kate Joyce vanuit België met uh, Northern Alex. Acoustica. uit België, Antwerpen om precies te zijn. Not an Addict. Ze mogen wat mij betreft wel snel terugkomen met een nieuw album. Jawel. Je luistert naar ZFM Zandvoort met het programma Willem Bruis door. En vanavond is het thema akoestisch. that the world was made up of his brotherhood of men. Van Blans met What's Up. En natuurlijk heb je altijd albums of nummers die uh, akoestisch worden uitgebracht... waarvan je dan zingt van, zegt van... Ja, dit is het eigenlijk niet. Het, eh, het, je, je, overtreft het origineel niet. Het origineel is niet akoestisch. Eh, in dit geval zeg ik dan ook van... nou, ik hou het liever bij het origineel. Maar ja, het is een akoestisch programma, dus vandaar de akoestische versie. Ik heb eh, het volgende nummer heb ik, eh, heb ik klaarstaan. En dat is niet zomaar een nummer. Dat is het, ehm, nummer dat heeft mij aan eh, het gitaarspelen gezet. Ehm, die zanger ehm, die had zo'n aparte stem. Een heel aparte persoonlijkheid. En ja, de band is al geheel. En ze kwamen toen op een gegeven moment met een nummer... wat origineel van David Bowie is. En dat hebben hun uitgebracht. dat vond ik toen al mooi. Later kwamen ze nog met een plukt versie van in de tijd van MTV... En eh, ja, ik vind eigenlijk... Eh, je luistert maar. Het is eh, akoestisch, maar iets versterkt. ja, ja, ja, ja, ja, Nou ja, wat moet ik hier verder nog van zeggen? Het is, ja, het is niet echt akoestisch, maar het, het, het aparte is dat uh, één gitaarpartij is vervangen door cello. En ik ben gek op cello, dat zou je niet zeggen. Willem aan de cello. Ja, <laughs> nee, dat is geen drankje. Heeft niks met bittere ballen te maken of wat dan ook. Het is gewoon een, een, gewoon heel erg mooi instrument. En daar hou ik ook van. En ik hoop dat ik, uh, dat ik daar nog wat vaker op de radio gehoord trouwens. Ga horen, want eh, ja, Anders dan schieten wij daar weer in tekort. Maar ik heb gehoord dat er eh, weer een klassiek programma aan zit te komen eh, binnen ZFM. En eh, ik zit met smart te wachten. Over radio gesproken. was met Radio, jawel. En ik krijg net een leuk berichtje van, eh, van een luisteraar die zegt van... Willem Bruis, ben jij er weer? Ja, Willem Bruis is er weer. En eh, tweede vraag was gelijk, en ga jij weer nachtuitzendingen doen? Ja, dat ga ik ook nog doen. Met ingang van september dan... Eh, ja. Houd maar in de gaten. Gaan we weer verder met Wind of Change van Scorpions in een akoestische versie. En dit is van het album Acoustica. Of dat het is opgenomen in Hongarije of zo. Erg mooi. Moskva and down to Gorky Park. listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Ladies and gentlemen, can you welcome please Mr. Morten Hackett. world is closing in. And did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air. I can feel it. and memories are buried in the past forever. I follow the Mount down to Gorky Park, listening to the wind of change. de Scorpions. Een schitterende ballet, alleen nu, eh, nu akoestisch. Het volgende nummer, ze eh, zangen van Pearl Jam. Bekend om stevige muziek. Die heeft een soloalbum gemaakt. En er is het volgende track, een nummer van. Thank you all. Thank you all. life must be end. Uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go on. Uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Did I say that I need you. Did I say that I want you. Or oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. Nothing you would take. I come cleaner. For a great wave shall fall and fall upon us all, and between the sand and stone, could you make it on your own? If I could. find out a way to make it back someday. To want you, to guide you through the darkest of your days. And if a great wave shall fall and fall upon us all, well, then I hope there's someone I'll stay with you Wherever You Will Go van eh, The Calling. En ik krijg gelijk alweer een berichtje van... Na die band ben ik geweest. Ja, nou, ik kan niet zeggen dat ik daar geweest ben. Deze ook niet. you said goodbye to me? Will and the People, Train. Would you care? Would you even blink? Because my money is gone and I don't belong. I'll be afraid of the dark if I lost my spark. of blame. have blamed everyone but me, yeah. And this time I can finally see I'll accept the code hidden in my brain. But what's the point? It doesn't know my name. I always said it could go, I always said it could be. And I kinda know what's gonna happen to me. I've got pain in the morning, train time is dawning.

Sitting on skeletons, no one can see. I got no things filed or a CD collection. I could have if I wanted, never felt rejection. I just spent what my parents gave me on some trash. In a dive competition, I was set to splash. or oh, got paid I I blame the other man in me. apart nummer. En het is eigenlijk a cappella en toch akoestisch. En ze smokkelden er een klein beetje mee. Maar dat geeft niet, want bij mij kan dat. Jawel. Tenminste, wat muziek betreft wel. Je had vroeger, vroeger... Dus uit de tijd dat ik eh, nog wat minder grijs was. En ehm, ja, hoe, moet ik, moet dat nou zeggen? Eh, ja, wat langer haar had en zo. Toen had je de, in Duitsland had je een, een, een muziekstroom, die heette Neue Welle. Nou, wel had je dus een heleboel eh, eh, bands... Ehm, specifiek eh, ja, in het Duits, Duits gericht. En een van die bands was namelijk ook Alphaville. Alphaville die... kijk, als ik goed geïnformeerd ben, kwamen ze uit München en ze kwamen uit Düsseldorf. in ieder geval, ze waren met z'n drieën, met z'n vieren. En ze hadden toen een nummer Big in Japan en ze hadden ook een ander nummer, Forever Young. En Forever Young is eigenlijk een nummer wat hoofdzakelijk gespeeld wordt op een synthesizer. Alleen, Speciaal voor vanavond doen ze het uh, eh, akoestisch. Dus ik zou zeggen, eh, jongens, doe maar.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 真的。 Why don't they stay young? It's so hard to get along without a cause. Don't want to perish like a fading horse. Used like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures could happen today. So many songs we've forgotten. 我要。 dat was Alpha Phil. En je luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Ik heb weer een volgende klaarstaan. We gaan richting de klok van 9 uur. En eh, ik hoop dat ik hem ertussen kan piepen. Jawel. En, het is ook een akoestisch nummer van Bond eh, Bon Jovi. En misschien ken je het wel. Ik zou zeggen, zing maar mee. Haha. <laughs> you can see it's blood. It's nuts and and pins that the soul that kept up. It's been written since you left me, and that don't drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. No, I can't sing a love song like the way it's meant to be. I'm.